Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke jordaan zijn vijf Palestijnen gedood, meldt een Palestijns persbureau. In de stad Tulkarm kwamen drie mensen om bij een droneaanval. Eerder schoot de Israëlische politie twee Palestijnen dood bij ongeregeldheden in een vluchtelingenkamp. Israël heeft voor het eerst de identiteit bevestigd van een gegijzelde. Het gaat om een 19-jarige soldaat die door Hamas wordt vastgehouden in de Gazastrook. Hamas bracht een video van haar in gevangenschap naar buiten. Het is niet duidelijk wanneer de beelden zijn opgenomen. Het Rode Kruis ziet weinig in het idee om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland over te brengen. Het demissionaire kabinet kwam gisteren met dit voorstel. Volgens de hulporganisatie is er in Egypte voldoende capaciteit om gewonde kinderen op te vangen. Dat heeft ook de voorkeur van het Rode Kruis, zegt de organisatie in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Egypte is dichterbij en verzorgers kunnen dan met de kinderen meereizen. De Vlaamse regering heeft opnieuw een stikstofakkoord gesloten. Daarmee moet de uitstoot in 2030 gehalveerd zijn. Regeringspartijen konden het moeilijk eens worden over nieuwe regels voor landbouw en industrie. Eerdere akkoorden waren volgens de Raad van State niet duidelijk genoeg. Volgens de VRT is het nieuwe akkoord milder voor boeren. Zo hoeven piekbelasters niet meteen te sluiten... maar krijgen ze de kans om de uitstoot flink te verminderen. In het derde kwartaal van dit jaar hadden Nederlandse bedrijven opnieuw minder vacatures. Vooral in de horeca, industrie en handel hoeven bedrijven minder hun best te doen om personeel te vinden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. Vooral jongeren verloren het afgelopen kwartaal hun baan. Het weer, de dag begint met veel wind. Het is in eerste instantie droog, maar later vandaag geregeld buien. Mogelijk ook met hagel en onweer.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 In de stad Tulkarm kwamen drie mensen om bij een droneaanval. Eerder schoot de Israëlische politie twee Palestijnen dood bij ongeregeldheden in een vluchtelingenkamp. Het Rode Kruis ziet weinig in het idee van het kabinet om zieke en gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland over te brengen. Volgens de hulporganisatie is er in Egypte voldoende capaciteit om gewonde kinderen op te vangen. In het derde kwartaal van dit jaar hadden Nederlandse bedrijven opnieuw minder vacatures. Vooral in de horeca, industrie en handel was dat het geval, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tegelijkertijd neemt de werkloosheid al maanden toe. En het weer, veel wind, later buien met mogelijk hagel en onweer. Het wordt vandaag een graad of 12. strange fear I ain't felt for years. The boys coming out close to tears. Boys and girls wanna hear a true story. Saturday night was at this real wild party. They had the liquor overflow in the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor. Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money. And his daddy's gone. So we're smoking rock now. In and out of lockdown. I ain't got time now So for you, this is just a good time But for me, this is love all night Girl, you ain't the only one with a baby That's no excuse to be living all crazy Then she looked me right square in the eye I said, every day I wake up hoping to die She said, nigga, I know about pain Cause me and my sister ran away So my daddy couldn't rape us Before I was a teenager I done been through more This shit you can't even relate to What would you do if the sun was at home? Crying on on the bedroom he's hungry And the only way to feed him is to sleep with a man money and So we're smoking now In and out of lockdown I ain't got a job now So for you this is just a good time But for me this is Yo wait hold up hold up hold up hold up Stop the record yo stop the record Yo shorty you ain't gotta be going out like this man Hold up What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse what would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know what my mother can do it. Baby, you can do it. What would you do if the summer's at home? with a man for a little bit of money and his daddy's gone.